Zes uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Bijna de helft van de apothekersassistenten heeft wekelijks of zelfs dagelijks te maken met agressieve patiënten. Dat is vijf keer zoveel als twee jaar geleden. Blijkt uit een peiling onder 700 assistenten in opdracht van apothekersorganisatie KNMP. Klanten zijn vooral boos als ze horen dat ze zo'n 6 euro kwijt zijn aan de verplichte uitleg over nieuwe medicijnen. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, zou de partij voor Nederland tussen de 0 en 2 zetels in de Tweede Kamer halen. Het is voor het eerst dat VNL, de partij van Bram Moskovic, in de peilingwijzer is vertegenwoordigd. Ten opzichte van de peilingwijzer van vorige maand zijn er verder geen wezenlijke verschuivingen. De VVD blijft aan kop met daarachter drie partijen die elkaar niet veel ontlopen. De PVV, SP en D66. Georgië zegt dat Rusland een deel van het land bezet. De Russen hebben volgens de Georgische overheid grenspalen neergezet in de afvallige Georgische regio Zuid-Ossetië. Daarmee heeft Rusland zijn grens met honderden meters verlegd in het nadeel van Georgië. Het Georgische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt zeer bezorgd te zijn over de illegale grensmarkeringen. Lokale journalisten spreken van een Russische bezetting. Het is de Amerikaanse ruimtezonde New Horizons gelukt om heel huids langs Pluto te vliegen. Om drie uur vannacht kreeg de vluchtleiding het bericht van de zonde dat de zogenoemde flyby succesvol was verlopen. De ruimtezonde scheerde gistermiddag het dichtst langs Pluto en maakte toen al de scherpste foto die tot nu toe van de dwergplaneet is genomen. Het weer is bewolkt en er kan een enkele bui vallen. Af en toe schijnt even de zon.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 Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole to the depths in your wet so you take explosive. Get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes. Oh. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told, and we ain't gonna fold. We the test. Uh, we're only here to make you.